Zes uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Villigers die het gemaal draaiende houden. Nederland doet mee aan de nieuwe VN-missie in Zuid-Soedan. Het kabinet wil maximaal 30 mensen leveren, van wie 15 tot 20 marechaussees en vier civiele politiemedewerkers. Het kabinet spreekt zelf van een bescheiden maar relevant bijdrage. Het accent van de missie ligt op het opbouwen van de nieuwe onafhankelijke staat Zuid-Soedan. In totaal doen er zo'n 10.000 mensen aan mee. In het Botlekgebied blijkt in augustus een grote hoeveelheid butaangas te zijn ontsnapt. Het gaat om 200 ton, dat was opgeslagen in grote tanks van het bedrijf Otfiel. Het Noorse bedrijf kwam daar pas na twee weken achter en hield het ook daarna stil. De Milieudienst kwam erachter na een anonieme tip. Butaan is uiterst brandbaar, maar het bedrijf zegt dat er geen gevaarlijke situatie is geweest. In Rotterdam verdwijnen mogelijk honderden banen meer dan de duizend die al waren aangekondigd bij de gemeente. Er moet opnieuw meer worden bezuinigd. Rotterdam gaat nu ruim een half miljard euro bezuinigen. De stad loopt vooral geld mis door de waardevermindering van bouwgrond en door tegenvallers bij de sociale dienst. De fouten bij twee grote bouwprojecten in de Utrechtse gemeente De Ronde Venen hebben geleid tot het opstappen van een tweede bestuurder. Na de burgemeester heeft ook een van de wethouders haar ontslag ingediend. CDA-wethouder Lambrecht voelt zich mede verantwoordelijk. Een onderzoeksbureau had aangetoond dat de opbrengsten uit grondexploitatie in Meidrecht en Wilnis te optimistisch waren ingeschat. Het weer. Vanavond koelt het snel af. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wel wat sluierbewolking. Het wordt 21 graden aan zee en 25 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A32 Leeuwarden-Meppel tussen Heerenveen en de Meppel. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen de knooppunten Batadorp en De Baars.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 Nou, is mooi. Ja, wat hoorden we? Nou, dat hij ineens uitviel. Ja. Dat hoorde ik. En daarvoor? Nee, we hoorden Guus Meeuwis met Als ze danst. Piano Man van eh, Billy Joel. Ja. En eh, de nieuwe Bruno Mars, nou nieuw, is uh, Talking to the Moon. en die hoorden we ook. Ja. Alleen, eh, ik sta hier goed in mijn lijst. Ja, we hebben over ongeveer 5 eh, 10 minuten. Ja, 10 minuutjes. Ja, 10 5, 7 minuutjes, dus dat is in. En we de enige dus echte eh, Piet, Piet Paulusma aan de telefoon. En uh, ja, dat is onze stam, stamgast, kan je wel zeggen eigenlijk. Ja, Waar Gaan we, we moeten nou, Mark Verijswijk hebben we vaker. Ja, hij en Mark, dat zijn wel onze topgozers top eigenlijk. Ja. Um, Ik zat, ja, gozers. Het zijn gozers. Maar uh, ik zit even aan te denken, waar gaan we de discussie vandaag over houden? Over de Champions League. De Champions League. En de UEFA Cup. En de UEFA Cup. Ehm, ja, dat doen we dan zo Oh nee, want het is Piet natuurlijk. Nee, dan gaan we niet over UEFA Cup en Champions League hebben. Ik dacht, ik zat even aan Mark Vrijzaak te denken. Ja, maar wat zou je dan vragen? Aan, Mark? Ja, dan doen we dat gewoon volgende week. Dat doen we volgende week. Gaan we het even over de Champions League hebben. Want? Jij bent nee, we gaan het even met, met eh, Piet hebben over, eh, over het mooie weer. En waarom dit niet in de zomer is gekomen, maar nu pas. Ik denk omdat het, omdat het lang duurde totdat het er was. Ja, maar waarom duurt het zo lang? Kijk, misschien kan hij daar duidelijkheid over geven. Ja, Pieter kan ook wel duidelijkheid over geven. Pieter die, die weet gewoon alles. Ja, precies. Mag ik iets doen? Nou. Kijk, wacht. Als het goed is. Ja. Hey, dit is weer. Het is vandaag 30 september, dat is de 273 dag van het jaar. Hierna volgen nog 92 dagen. Oftewel, 2 eraf. En 5 eraf is nog uh, eh, 85 eh, dagen tot... Kerst. En voor kerst heb ik ook een heel speciaal nummertje meestal. En hij doet het. Yep. Ken je hem? Ik ken hem. De schoolplay met uh, Christmas Lights. Ik vind het geen kerstnummer, ik vind het ook gewoon een nummer dat je nu gewoon kan horen.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 Toch even leuk om te draaien, vind je niet? Ja, maar als het elke week gebeurt, dan wordt, komt het op een gegeven moment wel je neus uit. Als je me begrijpt wat ik bedoel. Voor kerst. Nou heb ik het leuke feit dat je dan volgende week al mazzel hebt. Want? Nou, dat weet je al niet meer. Volgende, week zit je in eentje. Althans, een uur zit je zo in eentje. Ja. ja, klopt. En dat is natuurlijk heel zwaar. Precies, ja, nee, dan kan ik tenminste eigenlijk eindelijk een keer leuke muziek draaien hier <laughs> Maar jouw muziek is niet leuk. Oh, nee, we gaan je ook riem. Als ze jouw, muziek draaien... mag er eh, ook wezen. Ja, want je luistert er ook zelf naar. Ja, precies. Ja. En was dit het afzeikuurtje? Dit was het afzeikuurtje. Ja, we gaan nu even luisteren naar Paradise van Coldplay. Nee, want die hebben we net al gehoord. Nee, die hebben we wel niet net gehoord. Dat was Christmas cream. Ja, nee, precies. Maar je hebt net al Coldplay gehoord. Ja, nu nog een keer. Snap Dit is Paradise van Coldplay.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 Oh, and no matter where I go, I gotta let them know that this song here is about you. See, I done been around the world to places you would not believe. Seeing all those pretty girls, I'm wishing you were there with me. The simple way you smile, girl, tells me all I need to know. You can be my one and only. There's a lot trying Find a pretty girl that these shoes go nice with. Been around the world and back, got a knack for them girls in black. But I need a chick that's gonna hold me tight like vice uh-huh. grips. Uh -huh. Just make sure you leave my heart how you found it. Yeah. You can keep the key, but the lock stays around it. Uh -huh. Baby, let's take it slow, no pulling a fast one. And you look like the type to keep my mind off the last There's one. There's a lot of pretty girls in this city. There's a lot of pretty girls in this city. I'm trying to pick the right one, trying to pick the right one, trying to pick the right one, trying to pick the right one. There's a lot of Ja, dat was Ice met Pretty Girls. En eh, de prettieste die is er vandaag niet. Want dat ben ik zelf. Oh, ik ben er wel. Ehm, ik vind dit nummer, en ik, weet niet of jij deze kent, maar het lijkt echt verdomd veel op dit nummer. Namelijk, It Girl van Jason Derulo. Moet je maar luisteren, dat is echt bijna identiek. Gewoon. Komt hoor. Ik luister. Ja, Jason Derulo is altijd heel even stil. zal hem horen. Luister dit nummer, dan uh, komen we even terug. Oh yeah. I've been looking under rocks and breaking locks. Just trying to find you I've been like a maniac, insomniac Five steps behind you Tell them the girls They can hit the exit check, please Cause I finally found a girl of my dreams much more than a Grammy award That's how much you mean to me You could be my it girl Baby, you're the shit, girl. Loving you could be a crime. Crazy how we fit, girl. dead. Dropping like flies around you. If I get your body close, not letting go. Hoping you're about to tell them other guys. Fake or lose your number, you're done. They don't get another shot cause you're love drunk. Like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you on. You could be my it girl. Baby, you're the shit. Girl, oh, yeah. loving you could be a crime. the man It Girl. Van uh, Jason Derulo, mijn grote vriend. Ja. Hij lijkt er wel een beetje op, maar ik vind ja... Het is net iets anders. Ja. Maar, wat zei je? Ja, die van Ice vond ik wel beter inderdaad. Wat deed je? kan het niet zeggen nu. Ice is beter. Ice is beter. Ice is beter. <laughs> ja, dat lijkt wel op een woord dat ik niet wil zeggen hier. Vertel. Feyenoord. Feyenoord. Wat is dat? Ah, ja. Oh. oh. <laughs> Ajax, Ajax. Ajax. Ajax. Oh, maar Ajax is wel een hele leuke ploeg. Die kunnen heel goed voetballen. En die staan boven Feyenoord. Wat zei je? Voetbal kan je niet. <laughs> ik kan heel goed voetballen. Ik ben, heel, ik ben een hele goede coach. Ik ga, ik ga coach? morgen Coach. coach. Je mag, je mag als coach zijn als je het goed uit kan Coach. Ja? Ik, vind het, ik, spreek het op het Engels uit. Oké, nee, coach. Coach. Coach. Gewoon maar als je coach in, in, in, het, in het Engels zegt, eh, ja, tegen een Engelsman, dan eh, gaat hij je schaap achteraan kijken. Coach. Maar we gaan naar het volgende nummer, Green. Laat ja? laat, ja. Maar ik wil eerst iets anders doen. Wat gaan we, wat gaan we horen, man? Ja. Nou, raar maar waar nieuws. Ja, altijd belangrijk, raar maar waar. Vind ik ook wel. En ik weet dat iemand hier echt heel erg houdt van voorlezen. Matthé. Ja, hey, hoe weet je dat nieuws? Ja, ik weet niet. Mathé die heeft hier, uh, toen jij daar niet was, gelukkig. Toen was het hartstikke gezellig. Vandaag al hoor maar. Iets meer. Ehm, <laughs> toen heeft hij heel goed het nieuws voorgelezen, dus ik, ik zou hem bijna, wel, bijna half willen opdragen om het weer te doen, want dat ging goed. Ja, volgens, volgens mij is hij into the game. hij is into the game, maar ja. Eh. ik zit te denken over een antwoord. Ja, wat zal ik hier nou weer op antwoorden? Ik weet niet. Ja. Hey, dit vind ik wel een mooie titel eigenlijk. Ja, ik ook. Voetbalcoach. Echt spelers op Kerkhof. Dat vind ik echt een titel van Mathé. Nou ja, lees maar voor. Lang uit op een graf liggen tijdens een voetbalcoach. Hé? Wat zeg je? Lang uit op een graf liggen is volgens een voetbalcoach. Coach. Uit Amerika de perfecte straf voor een verloren wedstrijd. De trainer van de Amerikaanse Mustangs wilde zijn spelers motiveren om de volgende keer beter te spelen. Dit deed hij echter op een iets wat vreemde manier. Hij liet de jongens lang uit op het graven liggen op een kerkhof. De voetbalcoach ja, kijk, door jou ga ik kooit zeggen. <laughs> Vertel, zijn spelers altijd dood op, op het kerkhof, maar wat blij zouden zijn als ze rechtop zouden kunnen gaan staan. Maar slaat het eigenlijk echt op? Iets wat een spelers tijdens de wedstrijd niet was gelukt. Ik heb geen idee. Nou, dan moeten ze in Duitsland wel... Eh, dat is inderdaad raar nieuws. Dat is heel raar. In Duitsland moeten ze dan wel... Uh... Precies. Ja. Zijn kan fruitverkoper dood negen mensen. Waar? Oh, daar. Dat ik eh, Mag je voorlezen? Ja, doe jij maar. Een Chinese fruitverkoper is helemaal door het lint gegaan toen hij vermoedde dat zijn vrouw vreemd ging. Hij vermoedde vermoorde negen mensen in de buurt. Ja, uh, het was best wel een vrouw van lichte zeden, want die deed het met veel mensen uit de buurt, denk ik. Ehm, dat was in de stad Bantho, in, eh, in de provincie oh, Naast naar Chaka De 32-jarige man doodde zijn vrouw, de voormalige werkgever van zijn vrouw, zijn oom en tante en enkele dorpslingen. Ja, waarom niet, hè? Gewoon een omdat het kan. Ja, gewoon omdat het kan. Ja. Zo meldt persbureau Xanha. De jaloerse fruitteler vertelde de politie dat het bloedbad een wraakactie was voor het vreemd, oh. vermeende van zijn vrouw. Met de familieleden die hij ombracht had hij andere conflicten. Of de vrouw ook daadwerkelijk van Bill ging met een andere is niet bekend. Van Bil ging. Hij ging van Bil. <laughs> vind ik een mooie naam. Ja, van Bil ging. Ja. Zo ga ik mijn kind ook noemen. Hé, hey, van Bil ging, kom maar naar binnen. Ja, dat, staat echt. Ja, dus. Weet je wat de Chinese kijkt die, die man die heeft dan zijn mensen vermoord. Daarna dacht de Chinees, een verwarmde Chinees, hè? een verwarde. Ja. <laughs> een verwarmde Chinees. Is wel leuk. Een verwarde Chinees heeft vorige week met zijn auto door de gangen ge, ge, De, de, de man reed de ingang in van het ziekenhuis die reed stuk. Vervolgens reed hij eh, naar de lobby. Ja. Waar hij nog meer indruk probeerde te, probeerde te maken. Met, uh, eh, en te driften, ja. Dat is nou, natuurlijk ook hij zich klem. Op een beveiliger. En, ja, nee. Hij werd door de beveiligers overmeester. Ah, dus daar reed, waar reed hij zich klem op? Dat zaten die bij. Zullen we daar iets op verzinnen? Hij reed zich klem op een ziekenhuisbed. Ja, dat zou ook kunnen. Waar hij meteen in belandde en werd gearresteerd. Precies. Dat klonk wel leuk. Ja, dat vond ik ook wel. Nog één uurtje dan. Ja, deze is wel leuk. Een sneeuwstorm, sneeuwstorm tegelijkertijd met een hittegolf. In Nederland bleven we natuurlijk een zeldzaam treurige zomer. Wat het weer betreft dan. Hè? Maar in Zwitserland kunnen ze er ook wat van. In dat land is namelijk sneeuw gevallen tijdens een hittegolf. Dat is heel leuk. Cool. Dat schrijft de uh, eh, eh, Oostenrijkse krant Austrian Times. Oh, die. Die, eh, die ene die ik ook op mijn bureau heb. Ja, ja, ja. Dat is een hele goede krant. Kwaliteitskrant. Ja. Maar ga verder. Toeristen die gebruik maakten van de Sint pas. dat is een bergpas, dus dan ga je over een berg, dat is de Sint Bernardspas. ja. ga je door de berg geloof ik zelfs. Ja. Met een knaakje whisky om je nek, ja. Met een? Nee, ga verder. Dat is een hond, de Sint oh. Bernhard. Oh. Maar de Sint pas is een, ook een weg. Ja, ga maar verder. Ja, ga verder. Eh, eh, over de Alpen te geraken. Keek je raar op toen binnen enkele minuten de temperatuur zakte van 32 graden naar het vriespunt. Na deze plotselinge temperatuurstaling viel er in korte tijd enkele centimeter sneeuw. Overigens was er wel slecht weer voorspeld, maar die voorspelling behelste onweer en geen sneeuw. Dat is ook lullig, dan zit je in je, in je badpak aan het strand en opeens is het 0 graden en begint het te sneeuwen. Ja. Ja, het is, eh, ja weet je waarom niet gewoon? Nou. Waar ging het over Niels? Niet deze. Nee, over je badpak. Ja, en dat jij in een badvak op het strand lag en dat dat in één keer de temperatuur veranderde. Dat zei ik niet. Eh, dus ik zeg, je ligt dan bijvoorbeeld in je badpak. Ja, dat, dat snap ik ook wel. Het gaat hier altijd over, om details. Oké. Okay. Hé, Ja, precies. Eh, over details gesproken, mijn batterij is al leeg. Oh, oh. Eh, over details gesproken, Mathé. jij hebt iets te promoten bij ons radiozender. Ja, Vertel. zeker iets te promoten. Nou, hoe, hoe, lang is het geleden? Twee, drie, weken, terug of zo? Drie weken. Ja, langer dan. Langer dan. Vier weken. Vier weken en drie dagen. Vier, en vijf weken geleden. Een aantal weken geleden. Ja, precies. Hebben wij eh, een fantastische Facebook fanpage. Gemaakt. In de lucht geroepen. Dus hey, Facebook fanpage. Dat deden we. Dus, ja, eh, dus. er bestaat nu een mooie eh, met Niels en Karim het weekend in Facebook fanpage. Precies. Dus we moeten jullie even aanmelden. Als vaste luisteraars allemaal. Hartstikke leuk. De drie luisteraars die nu luisteren, meld je aan. Ah, niet zo negatief, hè? De acht luisteraars die nu luisteren, nee. Eh, luister je naar ons programma, ga dan even naar facebook.nl. .com, sorry. En eh, daar moet je dan even lid worden van onze Facebookpagina. Dat is met Niels en Karim het weekend in. En natuurlijk is het natuurlijk heel leuk, want er staan allemaal leuke dingen op. Zoals spelletjes en eh, games en speciale clipjes die wij samen hebben opgenomen. En noem het allemaal op. Zelfs David Kent heeft er iets op ingesproken. Ja? je moet toch natuurlijk mensen naar die site lokken. Ja, precies. Ga ja, maar het is eh, wel zo. Dus ga kijken. Meld je aan. Ja, en zie je eh, een striptease van Niels. Ga je door naar het volgende nummer. Nou, Namelijk... Nou komt er juist niemand op die site af. Dus ik weet niet wat je probeert. Oh. Oh. Ja, het is echt heel jammer dit. door. Like escaping from the rock, couldn't wait no more. Sean concoct penis mightier than the sword. So I'm sleeping with the whores while I file for divorce. Plain and simple and in short, when it rains, man, it pours. Stepping in manure, second sipping in the more. Quickest leopard gets the boar. Secret weapons win the war. Yes, but I'm pretty sure that I'm destined to endure. Flesh into the core, Polly D to Polly Shore. World of cyborgs and tours of cyberspace. What's behind the door, the allure of something strange. Of course, that's why I came. The forces are untamed. No corporate or dumb fame. a record for chump change. Course is unfazed, contorted or cunt game. I'm sort of a poor sport, nothing short of Liu Kang. Got me feeling like.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 Of course, they're gonna know what in the course is. By the time they hit fourth grade, they got the discovery Discovery Channel don't think we ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who other people open like antelopes.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 Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear 'em argue over who she gave to first. Little put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim.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 up, so fly, it's like a blessing Doe maar achter man, look at you for five seconds Zou we een zijn dat Dat zeg je allemaal Ja, dat, dat, dat, dus nu ben ik beter verstaan, maar dat zei ik Ja, oké Slim hè, ja ik ben slim Mooi slim hè Zeker weten um, Het is alweer bijna voorbij hè Ja, het is zeker bijna voorbij Ik heb je achter je stick moeten wegrukken, maar goed dat ja. maakt niet uit, dat maakt niet uit. Je kan gebeuren Ja, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Ja, ik wel. Um, hoe lang hebben we nog, Niels? We hebben nog precies aan één minuut. Oké, okay. Uh, eh, Mart, wat vond jij ervan? Hij staat open als rustig. Ja, dat hebben we. Je vond het geweldig? Ja. Kom, je veel vaker. Ja, iedere, iedere week. Top, iedere week. Iedere week, kijk. Nou, Matthé. 5 tot 7. Elke vrijdag van 5 tot 7. En meteen. Ja, meteen. Ja. Ja? Ja. Wat ja? Ja, ja. Ja, ja. ja, ja eh, dat vind ik niet leuk. Ja, was, was, wel ja. leuk. Ja, We gaan het zo meteen nog weer even gezellig maken, toch? Precies. We gaan altijd gezellig maken. Alleen niet... Eh, Wat zei je? Dus die gooide de ding in open. <laughs> als je nog één keer wil zeggen? Nee. Nee? Nee, die is niet nodig. Dat is niet nodig. Nee. Eén keer is voldoende. Nee, één keer is voldoende. Een halve keer is voldoende. Ja. Precies. Ik vond jou heel erg uh, vervelend vandaag, nieuws. Ik, eh, ik ben altijd... Eh, heel vervelend. Gelukkig ben, ik volgende week maar een halve halve uitzending. Dat komt heel goed uit. Ik wens iedereen een heel fijn weekend toe.